Clemens Peters met het NOS Journaal. Een Duitse apotheker die sjoemelde met de medicijnen voor meer dan duizend kankerpatiënten is veroordeeld tot 12 jaar cel. Volgens de rechtbank in Essen rommelde hij met 14.000 recepten om een luxe levensstijl in stand te houden. De apotheker gaf chemobehandelingen met een lagere dosering van de werkzame stof, maar hij declareerde het volle pond bij de zorgverzekering van de patiënten. De Universiteit Maastricht en de Universiteit Twente mogen hun bacheloropleiding psychologie ook in het Engels aanbieden. Dat is niet in strijd met de wet. Zo heeft de rechter bepaald in een kort geding dat was aangespannen door de vereniging Beter Onderwijs Nederland. Die vindt dat Nederlandse studenten last hebben van de verengelsing in het onderwijs. Maar volgens de rechter hebben de universiteiten goed duidelijk gemaakt waarom ze de bacheloropleiding psychologie ook in het Engels aanbieden. De regering in Cambodja heeft het maken en verspreiden van nepnieuws verboden. Wie zich eraan schuldig maakt kan een boete van omgerekend 1000 dollar krijgen... of maximaal twee jaar gevangenisstraf. Volgens de machthebbers in Cambodja is nepnieuws niet goed voor een echte democratie. Maar mensenrechtenorganisaties en de Verenigde Naties zetten vraagtekens bij het democratische gehalte van Cambodja, dat al meer dan 30 jaar op, op dictatoriale wijze wordt geregeerd door premier Hun Sen. Over drie weken zijn er verkiezingen in Cambodja. De Engelse zanger Elvis Costello staakt zijn Europese tournee omdat hij ziek is. De 63-jarige Costello is anderhalve maand geleden geopereerd aan kanker. Maar het herstel verloopt minder snel dan hij had gehoopt. Gisteravond speelde Costello in de tuinen van Paleis Soesdijk voorlopig zijn laatste optreden. De zes resterende optredens van zijn tour gaan dus niet door. Het weer. Het is vrij zonnig, met vooral in het binnenland stapelwolken. In de rest van de middag verandert er weinig. Het blijft droog en het is 18 graden op de Wadden tot 27 graden in Limburg. Morgen wisselend bewolkt met opnieuw vooral landinwaarts stapelwolken.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 I will. If the wind's not there. let you down. Take your parachute and go. Take your Maybe come back tomorrow. Take your parachute, I am. Take the stop you ever get in sorrow. And if the wind to me as you are falling.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 Now listen to the beat, a beat of the sound song, a buzzing in my head, head like a bomb doll. Listen to the beat, beat of the sound, a buzzing in my head, my head like a bomb doll. Twist Twitch subjected to the booking like won't be flow But don't about the soul while having cloud I sing my song and I'm a rocker I'm burning up with a put ass fever Beat, beat, beat of a star song You're buzzing in my head, head, head like a bomb dong Listen to the beat, beat, beat of a star song You're buzzing in my head Tweets and tracks to the boogie like, Tweets and tracks to the boogie like, Tweets and tracks to the boogie like. King! My hood at the phone, no. We're standing alive we with a kick on fire. soul, one habit club. I sing my song and I'm a rocket, burning up with the Buddha's fear to the beat. I feel the sound sound buzzing in my head, head I a bomb down.